Het was vermoedelijk een cocaïnedrogerij. Daar wordt cocaïne teruggewonnen die verwerkt is in een ander product. En dat terugwinnen gebeurt met benzine en ammoniak. Omdat de woonboerderij in Sittard dreigt in te storten... is vannacht nog begonnen met de sloop. Er is niemand aangehouden. Het Saoedisch team dat onderzoek doet naar de verdwijning van de journalist Jamal Khashoggi... heeft het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul verlaten. Een paar uur eerder verliet een team van Turkse agenten het pand. De Arabische zender Al Jazeera meldt op gezag van het Turkse Openbaar Ministerie... dat er in het consulaat bewijs is gevonden dat Khashoggi in het gebouw is gedood. 3000 Nederlandse websites werken vanaf vandaag minder goed in de webbrowser Google Chrome. Google ontraadt de websites te bezoeken omdat ze gebruik eh, van certificaten van het beveiligingsbedrijf Syntec. Dat gaat niet goed om met de beveiliging. Ook Firefox, een andere populaire browser, ontraadt het publiek om de websites te bezoeken. 25 leerlingen van basisschool De Boeier in Lelystad zitten deze week noodgedwongen thuis. De invalkracht die voor de klas stond heeft per direct ontslag genomen en er is geen vervanger. Volgens de directeur was de klas naar huis sturen de laatste optie. Het verdelen van de leerlingen over andere klassen zou een te hoge werkdruk opleveren voor de andere docenten. De directeur hoopt dat de kinderen in Lelystad na de herfstvakantie weer gewoon les kunnen krijgen. 24 Nederlandse deelnemers aan de Invictus Games vertrekken vandaag naar Australië. De Invictus Games zijn het internationale sportevenement voor militairen die tijdens hun werk gewond zijn geraakt. Het begint zaterdag in Sydney en er doen 500 deelnemers uit 15 landen aan mee. Het weer, vrij veel zon en het wordt weer warm voor de tijd van het jaar 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.